Peter R. de Vries ligt zwaar gewond in het ziekenhuis. Veel Amsterdammers zijn aangeslagen. Het is natuurlijk heel heftig wat er gebeurd is. En eh, ja, ik denk dat het ons allemaal wel aangrijpt. Ik vind het echt, ja, echt een aanval op de rechtsstaat dat dit gebeurt. Demissionair premier Rutte roemt de misdaadverslaggever om zijn werk. Lieve, vasthoudende, uh, strijdende, niet altijd makkelijke man... die er niet alleen is om de strijd te voeren... maar ook om altijd aandacht te blijven besteden aan de slachtoffers. Ook vanuit het buitenland komen reacties. Zowel de Amerikaanse ambassade als de Europese Unie zeggen mee te leven met Peter R. de Vries en zijn familie. Het aantal doden na de flatramp bij Miami in Florida is opgelopen tot 46. De flat stortte bijna twee weken geleden in. Er worden nog steeds tientallen mensen vermist. Zijn er nieuwe coronamaatregelen nodig of kan alles zo blijven? Dat wil minister De Jonge weten van het Outbreak Management Team. Hij heeft ze om een spoedadvies gevraagd. Het aantal coronabesmettingen loopt snel op. Vorige week waren het er nog rond de 750, vandaag bijna 3000 meer. En tientallen scholen in Nederland hebben kledingregels. Bijvoorbeeld geen petje op in de klas of geen kort rokje of naveltruitje aan. Het Geidanus College in Zwolle heeft dat ook. Mijn collega's van NOS Stories spraken met de directeur. Het kan zomaar zijn dat je blik ergens blijft hangen waar je dat volkomen onbedoeld doet. En wat, wat toch iets eh, oproept bij een ander. Maar sommige mensen zeggen ja, de verantwoordelijkheid ook bij de meisjes leggen, dat is victim blaming. Je hebt allemaal je verantwoordelijkheid binnen de school. Een school in Amersfoort zegt je mag alleen rokjes dragen met een lengte waarbij er geen ongepaste opmerking over gemaakt kunnen worden. Omgekeerde wereld vinden deze scholieren. Iedereen zou moeten kunnen dragen wat diegene wil. En anderen moeten hier met respect mee omgaan. Daarnaast vind ik dat wij verantwoordelijk genoeg zijn om zelf te kunnen beslissen wat gepast is of niet. Het weer, er kan een bui vallen. In het oosten is er ook kans op onweer. Morgen lijkt veel op vandaag, met soms zon, maar ook kans op regen. Het wordt iets boven de 20 graden. ZFM, verkeersupdate. Dit is Tim Schaap van de ANWB. Een ongeluk zorgt voor vertraging op de A1 Amsterdam richting Amersfoort.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 Maar dit was het origineel, de Staple Singles hoorde je met Respect Yourself. Welkom, twee uurtjes lang, programma Gastduinen met Rob Benoni tot 8 uur vanavond. Straks in tweede uur de nieuwe Diana Ross, die klinkt als eh, een afscheidsplaat. In het eerste uur de nieuwe Tom Odell. Verder nog de Rip of the Record, dan neem ik je mee naar 1989 en naar 1975. In de tweede uur de mini concert agenda en veel nieuwe muziek. Maar nu eerst is Shirley Bessie. Light my fire. You know that 'Cause I just lost my head. Oh, baby, you got someone else inside. me. woensdag 7 juli op ZFM Radio weer een aflevering van Fan FM. S'avonds van 8 uur tot 10 uur gaat Leon van Es ons alles vertellen over The Outsiders. Cobra Part 1. Curly Davis hoorde je. Daarvoor de Rolling Stones met Melody. Opgenomen hier in Rotterdam trouwens. En eh, met Billy Preston op eh, piano. En daarvoor Shirley Bessie, Light My Fire. Jordi de al om 8 uur vanavond na dit programma, eh, het programma Fan FM van eh, Pim En ditmaal gaat het over de Nederlandse formatie die Outsiders met eh, vanavond ex-programmamaker hier bij CFM Leon van Eschen. Hij weet alles over de Outsiders en neemt je dan twee uur mee. Dat straks dus om 8 uur. Het gaat trouwens goed met de aanmeldingen voor Fan FM. Binnenkort Frank Zappa, Bruce Springsteen en Metallica. Dat eh, dus iedere keer twee uurtjes lang. Dus mocht je heftig fan zijn van een band of een artiest... en je wil daar wel twee uurtjes over komen kletsen... live hier op eh, CFM. Stuur dan een mailtje naar CFM en eh, ter attentie van Pim Groof. Oftewel, eh, van Fan FM. Sailor Zoo heeft een nieuwe plaat uit, Freefall. En dit is nog een oudje van de Rock Muffin. Yeah. Oh. dizzy, I know But I still remember you And what we used to say so I say, this is my song for you, my friend You can only see that what you really did in the end.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 Yeah. Um, ain't got no home, ain't got no car, ain't got no money, ain't got no class, ain't got no friends, ain't got no schooling, ain't got no work, ain't got no job, ain't got no mind. Ain't got no brother, ain't got no color, ain't got no father, ain't got no faith, ain't got no earth, ain't got no water, ain't got no ticket, ain't got no token, I ain't got no love Got my head, got my head, got my brains, got my ears, got my eyes, got my nose, got my mind smile. I got my arms, got my hands, got my fingers, got my legs, got my feet, got my toes, got my liver, got my blood. What have I got? it got my ears, got my eyes, got my nose, got my mouth. I got my smile. I got my arms, got my hands, got my fingers, got my legs, got my feet, got my toes, got my liver. Ain't Got now, I Got Live. Patrice Bart Williams en eh, Kotweg eh, Patrice, eh, genoemd van zijn album One uit 2010. Geschreven door Geld McDermott. En, we kennen het natuurlijk vooral van Nina Simone. Tijd voor de Rip of the Record. Welke plaat uit de heden, en dat is een heel ruim begrip, heeft zijn succes te danken uit een plaat, aan een plaat uit het verleden. En dit keer neem ik je mee naar 1989 toen had de hip-hop formatie De zijn grote doorbraak met het album Three Feet High and Rising. Met daarop meerdere hit hitsingles, waaronder Me, Myself en I, Ring Ring Ring, jarenlang ieders eh, favoriete voicemail melding. En Say No Go. En Say No Go haalde de nummer 8 als hoogste notering in de top 40. Daarin ook verwerkt een aantal samples, eh, onder andere I Can't eh, Go For That van Hollow Notes. Ook Baby Let Me Take You In My Arms van de Detroit Emeralds. En uh, ook deze dus uit 1975. Sly and the Family Stone Crossword Puzzle. cute Illegitimate taboo The mood Who can say is it right? Right love shines a different light. light. As the world goes round, round. everybody's getting down. down. How could you wish her pain? pain? Cause she has a maiden name. name. No one yeah. Yeah. Yeah. Ready for a party game. Learn how to drop the name. Who's gonna win the race? Why is it taking place? Physically you're on the run hastily applaud the fun. The fun. Turn around and look at you. life In Family Stone, Crossword Puzzle. In 1989 dus een, uh, nou ja, het sampletje dan ervan. Een grote hit voor eh, De La Soul. Je luistert het programma Gastduinen. Tot 8 uur vanavond ben ik bij je. In het eerste uur eh, is nog 25 minuutjes. En daarna na 8 uur het programma van Pim Gelven, Fan FM. in de tweede uur ook nog de nieuwe zit single van Diana Ross. Dus blijf luisteren. It's like my life story right here. the serious. Check it out. She would sit and listen for hours as I play guitar, yo. Sing my songs up on the radio while she was in her car, yo interest would grow. She came to my show. She knew every note, each line that I wrote. Oh, oh, oh. And suddenly she was in love. In time, I met this little girl. Was attracted to her ways. Yo, what took years for some couples to build for us, it just took days. Yo, so as time went on, I wrote her more songs, not knowing that storms would soon come along. go on. Show must go on. Unfortunately, Oh, I'm all alone. Baby. from my dream. Cause she couldn't hear me over the music. Oh no no. Didn't hear me over the music. Baby girl. Couldn't hear me over the music. No no. She never really knew my song song about it, but you know, we fight. Write a song about As it. time went on, she started to see I was not Superman, no. I may have a gift for these words, but I'm no more than a man. So my song's about joy, my song's about pain. She loved them the same, but to me she changed. just to be old. Some nights she slept alone. Oh, she'd get mad, filled with jealousy, cause I'm making love to these poems. Oh, now when I do shows, it seems she gets steamed as if I had flames with those girls that scream. I might really knew my song. Show must go on. Show must go on. Unfortunately, baby, don't you know? I'm all alone. Baby, don't you from know? My dreams, Cause she couldn't hear me over the music. Couldn't hear me over the music. Didn't hear me over the music. not hear me over the music. Couldn't hear me over the music. Couldn't hear me over the music. She never did know my song. She never did know my song. If I find love tomorrow don't follow the path I've been loved. about the way we could be living. So baby, let's float away, ease your mind. No better than to waste your time. I know we both been thinking And when the night comes, I feel home. I can find a place here, I can let it go. And when I've lost complete control I find the life here, momentary low. alright when we play an odd game. Two days, then we do it your way. I can't see it in. I stay up only just to realize. Wake up when I hit the sunrise. I just can't pretend. And baby, I know your man, so we should walk away. But talk about terrible timing. First, I gotta get paid Baby, I know you've had enough of everything you say. But we gotta keep on climbing, then we do it our way. Then when the night comes, I feel home. I can find a place here, I can let it go. And when I've lost complete control, I might find a life here, momentary low. in de boeken zitten. En dan een 7 halen voor je wiskunde. Dat overkwam eh, mijn, eh, de liefste dochter die ik heb. Eh, een 7 voor de wiskunde. Nou, gefeliciteerd schat. en die andere kleine die naast je zit. Ook gefeliciteerd met zijn rapport. nou, dat wil ik toch even melden aan alle luisteraars hier op ZFM. Jullie kunnen cadeautjes opsturen, mocht je dat willen. Um, virtuoosjes dus, die kinderen van mij. Er is nog een andere virtuoos, maar dan een stemvirtuoos. En dat is Bobby McFern. Thinking About Your Body. about your body. Think about your baby. Mm-hmm. Ja, Bobby McFerrin hoorde je de stemvirtuoos. Daar is er echt maar eentje van op de wereld. Eh, alles a cappella wat hij, eh, wat hij doet, wat hij inzingt. Ik heb hem ooit live mogen bewonderen op het North Sea Jazz eh, Festival. En dan kijk je werkelijk waar je ogen uit voor deze man uit zijn lichaam. En, en zijn keel weet te krijgen. Je kent hem natuurlijk vooral van Don't Worry, Be Happy. En dat was een enorme grote hit. Daarna, daarna Jimmy Hughes hoorde je What Side of the Door. En zoals gemeld... Uh, draai ik de nieuwe Tom O'Dell. Het schijnt dat hij een moeilijke periode achter de rug heeft uh, gehad. En dat zingt hij uh, nu van zich af. Lose You Again, Tom O'Dell. I got a one-way ticket. I got a master plan. A letter in my pocket. Baby, some roses in my hand. I got a reputation. And. these veel dat Ik het echt een prachtige plaat vind. Het is wel een beetje Eurovisie Songfestival, maar ach, eh, eh, nog zo'n hit schrijven. Ik vind het knap. Tom Odell, hoorde je Lose You Again. Eh, we gaan er even uit voor het nieuws en onze reclameinkomsten. En straks zijn we terug met de mini-concertagenda. De nieuwe Diana Ross, dus de nieuwe hitsingle. En uh, en dat valt het beste omschrijven als Thaise Funk. Dat is zo direct na de klok van 7 uur. We gaan eruit met Donald Beurt.